De bibliotheek van het Tropeninstituut in Amsterdam wordt op 1 januari opgeheven omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. Een klein deel van de collectie gaat naar de Universiteit van Leiden en het Vredespaleis in Den Haag. De rest zou worden weggegooid. De Egyptenaren vinden de collectie waardevol omdat hij veel informatie bevat over ontwikkelingssamenwerking. De stad New York verhoogt de minimumleeftijd voor het kopen van tabak van 18 naar 21 jaar. De meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. New York is daarmee de eerste grote stad in de Verenigde Staten die de minimum, minimumleeftijd zover optrekt. Verder gaat de prijs van een pakje sigaretten omhoog van 10,50 dollar naar 10,50 ruim 7,70 euro. Onder burgemeester Bloomberg is al een groot aantal maatregelen genomen om roken terug te dringen. Zo is roken in vrijwel alle openbare gelegenheden in New York verboden. De nieuwe, strenge maatregelen gaan over een half jaar in. In het westen van Mexico zijn 5000 mensen geëvacueerd vanwege een groot lek in een pijpleiding. Mogelijk hebben benzinedieven geprobeerd om brandstof af te tappen en is daarbij iets fout gegaan. Op beelden is te zien hoe brandstof hoog de lucht in spuit. Omdat de pijpleiding dicht bij bebouwing ligt... zijn alle bewoners in een straal van een kilometer in veiligheid gebracht. De pijpleiding loopt door een voorstad van Guadalajara... de op één na grootste stad van Mexico. Daar leidde een brandstoflek in 1992 tot een enorme explosie... waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Het weer nog, vannacht opklaringen, minimumtemperatuur 4 graden. Overdag in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het westen en noordwesten regen of motregen.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 maar je hoorde Manfred Mann met het nummer... She aches just like, love, like a woman, just like a woman. In de coverversie als hij in 1966 de hitparade in werd gezongen... Door die groep van Manfred Mann met de zang van Michael Darbo. Die zat er toen net bij, want die had Paul Jones vervangen. Dit is Nacht Ging het Anders, de derde uur en in dit derde uur ga je ook wederom Lou Reed horen. En Lou Reed die ga je dan horen met een compositie van eh, Bob Dylan. Gaan we Bob Dylan zelf nog horen in dit uur van de nacht? Vindt anders je wel. Een hele recente Bob Dylan, want dit is namelijk uit Tempest. De LP die vorig jaar uitkwam. Tin Angel. Meeslepend als de pest. 9 minuten duurt het. It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throat. Servant said, Boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me, man. Come to the point as straight as you can. Oh, Henry Lee Chief of the clan came riding through the woods and took her by the hand. The boss, he lay back flat on his bed. He cursed the heat and he clutched his head. He pondered the future of his fate. To wait another day would be far too late. Go fetch me my coat and my tie, and the cheapest labor that money can buy. Saddled me up my buckskin mare. If you see me go by, put up a prayer. Well, they rode all night and they rode all day. Eastward long on the broad highway. His spirit was tired and his vision was bent. His men deserted him and onward he went. He came to a place where the light was dull, his forehead pounding in his skull. Heavy heart was racked with pain, insomnia raging in his brain. Well, he threw down his helmet and his cross-handled sword. He renounced his faith, he denied his Lord. Crawled on his belly, put his ear to the wall. One way or oh, another put an end to it all. He leaned down, cut the electric wire, stared into the flames, and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two, as hard to tell for certain who was who. He lowered himself down on a golden chain. His nerves were quaking in every vein. His knuckles were bloody. He sucked in the air. He ran his fingers through his greasy hair. They looked at each other and the glasses clinked. One single unit inseparably linked. Got a strange premonition as a man close by. Don't worry about him, he wouldn't harm a fly. From behind the curtain, the boss crossed the floor. He moved his feet and he bolted the door. Shadows hiding the lines in his face with all the nobility of an ancient race. turned, she was startled with a look of surprise. With a hatred that could hit the skies. You're a reckless fool, I could see it in your eyes. To come this way was by no means wise. Get up, stand up, you greedy lipped wench. And cover your face or suffer the consequence. You are making my heart feel sick. Put your clothes back on double quick. Silly boy, you think me a saint. I listen no more to your words of complaint. You've given me nothing but the sweetest lies. Now hold your tongue and feed your eyes. they're giving you the stars and the planets too. But what good would these things do you? Bow the heart, if not the knee, or never again this world you see. Oh, please let not your heart be cold. This man is dearer to me than gold. Oh, my dear, you must be blind. He's a godless ape with a worthless mind. You've had your way too long with me. Now it's me who'll determine how things shall be. Try to escape, he cussed and cursed. You'll have to try to get past me first. I dare not let your passion rule. You think my heart the heart of a fool, and you, sir, you cannot deny. You made a monkey of me. What and for why? I'll have no more of this insulting chat. The devil can have you. I'll see to that. Look sharp, or step aside, or in the cradle you'll wish you The gun went boom and the shot rang clear. First bullet grazed his ear. Second ball went right straight in and he bent in the middle like a twisted pin. He crawled to the corner and he lowered his head. He gripped the chair and he grabbed the bed. It would take more than needle and thread. Bleeding from the mouth, he's as good as dead. You shot my husband down, you fiend. Husband, what? Husband, what the hell do you mean? He was a man of strife, a man of sin. I cut him down and I threw him to the wind. Yeah, this, she said with angry breath. You too shall meet the Lord of Death. It was I who brought your soul to life. Then she raised her robe and she drew out a knife. His face was hard and caked with sweat. His arms ached and his hands were wet. You're a murderous queen and a bloody wife. If you don't mind, I'll have a knife. We're two of a kind and our blood runs hot, but we're no way similar in body or thought. Our husbands are good men, is all I had to know. Then she pierced him to the heart, and his blood did flow. His knees went limp, and he reached for the door. His doom was sealed, he slid to the floor. He whispered in her ear, This is all your fault. My fighting days have come to a halt. She touched his lips and kissed his cheek. He tried to speak, but his breath was weak. You died for me, I won't die for you. She put the blade to her heart and she ran. three lovers together in a heap, thrown into the grave forever to sleep. Funeral torches blazed away through the towns and the villages all night and all day. typisch Dylan-nummer dat maar eindeloos doorgaat... maar zo meeslepend is als de pest. En datzelfde dat geldt ook voor het nummer Foot of Paard'. Ga ik dadelijk laten horen, maar dan wel in een eh, versie... niet van eh, de meester zelf, maar van een andere meester, kan je toch wel zeggen. Lou Reed, die gaat dadelijk eh, Dylan coveren. Maar voordat het zover is, nog even luisteren naar uh, eh, band die heel actueel is op dit moment. Stonden afgelopen zomer op een aantal eh, popfestivals. En ze komen zeer binnenkort naar Nederland toe van wel heel kort optreden. namelijk voor de MTV IME Awards uitreiking. Daar zullen ze ook een nummer gaan spelen. Dit is Back Down South. Kings of Leon. Ja, dat mogen we graag horen. Mensen die eh, lol hebben in het maken van muziek. Kings of Leon, die hoorde je. En die zijn toegevoegd aan de line-up. Eh, van artiesten die 10 november zullen verschijnen tijdens het MTV European Music Awards eh, Gala. Want zo zou je dat wel kunnen noemen. Kings of Leon zal daar optreden. En verder ook Icona Pop. Die staat ook op de lijst. En andere artiesten die die avond zullen optreden op dat eh, European Music eh, Awards schalen van MTV. Dat zijn Miley Cyrus, Robin Thicke, Snoop Dogg, Afrojack, Imagine Dragons, The Killers en Katy Perry. En dat is 10 november en het eh, evenement vindt uh, Nederland plaats, Ziggo Dome. Daar komt het allemaal vandaan. En zoals gebruikelijk neem ik aan zal het eh, over heel Europa te zien zijn via alle kanalen van MTV. Dan ben ik toegekomen aan eh, Louis. Ik heb het al eerder aangekondigd in de eh, archieven. <laughs> in mijn archief vond ik zelfs een opname van Louis die Dylan zingt. Raderdom, het is 1993, we schrijven 1993. En om precies te zijn, 16 oktober oktober 1992, dat moet ik eigenlijk zeggen, want in 93 toen verscheen het pas. 16 oktober 1992, de Madison Square Garden. Toen vond er een, eh, ja, eh, een, een, jubileumconcert plaats ter ere van Bob Dylan. Want de man zat op dat moment 30 jaar in het vak. Diverse artiesten waren die avond opgetrommeld om de meester de grote eer te bewijzen. En een van de mensen was Blue Reed. Liedje wat hij gaat zingen, dat is eh, van Dylan zelf. Food of Part. En let ook even op het orgeltje wat je hoort. Want die man leeft zich ook uit. Booker T. Jones. like a lion plays the flesh used to set herself up as a belle. They sang Danny Boy at his funeral and the Lord's Prayer. Preacher talking about Christ betrayed. Like the earth just opened, it swallowed him up. Reached too high, was thrown back to the ground. You know what they say about being nice to the right people on the way up? Sooner or later, you're gonna meet them on the way down. Oh, they ain't no coming back when the foot of pride comes down. Ain't no coming back. Oh, no coming back when the foot of pride comes down. They got a brother named James, don't forget faces a name. Sunken cheeks and his blood is mixed. He looked straight into the sun and said, Revenge is mine. But he drinks, and drinks can be fixed. Sing me one more song about your love to the moon and a stranger and you fall by the sordid love affair with Errol Flynn. In these times of compassion, when uh, conformity is in fashion, say one more stupid thing before the final nail is drawn in. Oh, there ain't no coming back when the wood applied. Pound down, hey, hey. coming back. The foot of pride comes down. Hey, hey, hey, ain't no coming back. There's a businessman named Red Kester. Asked down from heaven, he's out of his head. He's off everyone that he could touch. Said he only deals in cash and sells tickets to a plane crash. not somebody you play around with much. Mr. Lila is his. A Philistine is what she is you will do wondrous works with your faith. Ah, feed you coconut bread, spice buns in bed. If you don't mind sleeping with your head face down in a grave. Oh, hey, coming back. Don't put a pride comes down. Baby, hey, hey, hey, coming back. There ain't no coming back when the full of pride comes down. Whoa, whoa, there ain't no coming back. Oh, will they choose a man for you to meet tonight? You play the fool and learn how to walk through doors. How to enter the gates of paradise. No! are heavy to be yours. Yeah, from the stage they're trying to get water out of rocks. A whore will pass the hat, collect a hundred grand and say, hey, hey, hey, thanks. They like to take all this money from sin, build big universities to study it, sing amazing grace all the way to the Swiss bank. Whoa, ain't coming back the pride comes down. Hey, hey, hey, ain't no coming back, baby. Ain't no coming back. Oh, put the pride comes down, you ain't coming back. Uh, uh, uh, ain't no coming back. They got some beautiful people out there, man. They could be a terror to your mind. show you how to hold your tongue. They got industry written all over their foreheads and killed their babies in the crib. Say only the good die young. They don't believe in mercy. Ah, judgment on them is something. It's something. It's something that you never ever see. Ah, they can exalt you up and bring you down. to anything they want you to be. Ooh, ain't coming back to put a pride. Ain't no coming back. Ain't no coming back. Ain't no put a pride. Yeah, yeah, yeah, yeah, no coming back. place I loved him too. I can still see him in my mind climbing that hill. Ah, did he make it to the top? Well, he probably didn't. He dropped. Just the dust of the plague left a hole, left a hole. Oh, oh, oh, from now on, this'll be where you're from. Let the dead bury the dead, your time will come. Let the hot iron blow as he raised, raised his shade. Oh, baby, there ain't no coming back. The wood will cry, I come down. Oh, oh, oh, oh, ain't no coming back. Oh coming back, you know the Buddha, Buddha, Buddha, Friday's not a coming back. Oh, ain't a coming back. Ain't a coming back. Ain't a coming back, baby. schitterend. De geestdrift die spatte vanaf van deze versie van eh, Food of Pride. Waarin je kon luisteren naar de stem van Lou Reed. Afgelopen weekend dus overleden op 71-jarige leeftijd. En een van de muzikanten, zoals ik al had gezegd... Dat was eh, aan het orgel, Hammond Orgel, Booker T. Jones... opgenomen 16 oktober 1992 in de Madison Square Garden in New York... naar aanleiding van het feit dat eh, Bob Dylan op dat moment 30 jaar in het vak zat. Lou Reed dus, hij komt nog een keer terug, eh, Lou Reed... Tijd voor het leukste uit met Koppen van afgelopen weekend. Je gaat dadelijk luisteren naar de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is ook het eh, cabaret met onder andere Dolph Jansen. En er is ook het live optreden van Rick de Leeuw. Inderdaad, die was afgelopen zaterdag te gast in Spijkers met Koppen. Voordat je kunt gaan luisteren naar de column van Hans Lebbes. Nog even een oude Amerikaanse hit. Johnny Rivers. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets... stays a stranger with every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian. door de Amerikanen, door de NSA. Kijk, dat de Duitsers worden afgeluisterd, dat lijkt mij volkomen terecht. Angela Merkel afluisteren lijkt me wel heel erg saai. Ik kan daar zelfs wel respect voor opbrengen. Bij Berlusconi zit je de hele dag met een stijve te groeien. Maar Merkel, kom op zeg. En ze is boos, ze is woedend. Hoezo? Heeft ze wat te verbergen dan? Dat roepen alle overheden. We luisteren af voor uw veiligheid. U heeft toch niks te verbergen? Nou, zij dus wel. En die lieve Mark Rutte weet zeker dat hij niet wordt afgeluisterd. Dat is geen compliment, Mark. Dat betekent wat jij zegt totaal oninteressant is. Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, was bij Paul Witteman om te reageren. Ja, hij vindt dat de Amerikanen eerst toestemming moeten vragen om iemand af te luisteren. De Amerikanen toestemming ergens voor laten vragen. De Amerikanen vragen geen toestemming, de Amerikanen zijn de toestemming. Het zou me niks verbazen als Plasterk nog steeds in Sinterklaas gelooft. En wij moeten nu terugslaan. Keihard, zou Ivo Opstel te zeggen. Slim, zou ik zeggen. Wat kunnen we doen? Want zij zijn groot en ik is klein. Ik heb gisteravond, voor uw luisteraar, twee flessen rode wijn... van bovengemiddelde kwaliteit leeggedronken. En hier volgen de mogelijke acties die we kunnen ondernemen. Ze hebben in één maand 1,8 miljoen telefoontjes getapt. Wat wij moeten doen is laten uitleken dat wij verleden jaar 50 miljard telefoontjes hebben afgeluisterd. Pats, 50 miljard. Dat zijn alle telefoontjes van alle Amerikanen overal ter wereld. Zo doe je dat, mietjes. We hebben geen gat van 6 miljard in de begroting. Wat nou, dat moet van Brussel. Dat geld hebben we besteed om, drones boven Amerika te laten vliegen. Om de Amerikanen af te luisteren. Sterker nog, die drones bellen tegen lokaal tarief naar willekeurige Amerikaanse nummers. Zodat we nog meer kunnen afluisteren. Fuck you, Amerika. We hebben bellende drones. This is a drone calling. You look wonderful from above. You want to buy hashish? Yes. You want good weed? En de Nederlandse telefoontarieven gaan naar 0,00 eurocent... zodat iedereen de hele dag kan bellen over helemaal niks. Om de Verenigde Staten te fokken. Hoi, waar ben je nu? In de terrein? Oh, ik ben thuis. Wat doe je? Nou, ik ook niks. We hebben 600.000 werkelozen, die hebben geen reet te doen. Die gaan ons helpen. Die kunnen de hele dag 24-7, en dat is de hele dag... met wildvreemde mensen bellen. Zomaar random. Kunnen die Amerikanen daar chocola van gaan maken? Zo doe je dat. Iedereen in Nederland moet in de telefoongesprek de woorden dood... Obama en horen gebruiken. Kom op, Plasterk! We gaan een apparaat ontwikkelen dat met een hoogfrequent, net niet hoorbaar signaal... geheime, gesublimeerde boodschappen met onze gesprekken meestuurt. Eet meer hamburgers, beweeg zo min mogelijk. Spring van een brug, je kan vliegen, probeer het maar. Alle vrouwen vinden je geil, je hoeft het alleen maar te vragen. Of nog beter, we doen hypnose. Dat ze luisteren en horen... You are tired. You're so tired. You to go to sleep. And when you wake up, you are a chicken. Everybody is a chicken. Elk gesprek in Nederland laten we beginnen met fuck en eindigen met fuck. En middenin fuck moeten ze alles wegpiepen. We gaan een speciale taskforce oprichten die alleen Amerikanen belt die bij de NSE werken, zodat ze zichzelf moeten afluisteren in een loop terechtkomen. We moeten ze laten betalen dat je voor elk gesprek hoort afluisteren kost 80 cent per minuut. Plus de kosten van uw mobiele netwerk. We gaan alle afleveringen van Lingo per telefoon uitzenden. Integraal, dat zal ze leren. Nee, nee, nee, nee, nee. Nog beter. We kunnen, als we op de wc zitten, de telefoon aanzetten en dan bel je iemand. Dan zijn er duizenden, honderdduizenden uren van het geluid van scheidende Nederlanders. En dat ze dat geluid dan gaan analyseren. En dat ze dan een patroon ontdekken. En dat ze dan centerparks de campervennen binnenvallen. Op zoek naar massavernietigingswapens. Of, of nog beter, we gaan allemaal een dag niet bellen. Dat ze helemaal in paniek raaien. Waarom komt er niks binnen? Alle stekkertjes controleren. Bries in de baas. Holland is is dead! Holland is dead! Waar is Holland? Ik heb te doen met Plasterk. Ik ben een fan van hem en hij is machteloos en dat weet hij. Ik zag vandaag een man eh, met een hond in het park en die hond stond op 10 meter afstand en die man riep dat hij moest komen. Kom hier, kom hier. Die hond keek hem volkomen emotieloos aan en bleef waar hij was. En de man begon argumenten te gebruiken. Kom hier, nu, nu hier. Anders weet je wat er gebeurt. Helemaal niks hè. Ik weet niet of die hond wist wat er ging gebeuren of dat er ooit wat gebeurd was. Hij stond daar gewoon naar die man te kijken die iets riep. Uiteindelijk gaf de man op. De hond zag dat niet als een overwinning. Het was gewoon zoals het was. En ze liepen weer verder. Nou, mijn opdracht aan u. Wie is er in dit verhaal plasterk en wie de Verenigde Staten? Dank u wel. Weet je wat ik denk? jou en mij om weer iets samen te gaan doen. Het is vaak de laatste tijd, mijn liefste. Lang gewerkt, snel wat eten, het hele De glimlacht. De glimlach die jij glimlacht is al een tijdje geen zorgen te maken. Staat hier, dan is het zo. Zwarte Piet blijft, uitroepteken. Ondanks alle ophef over het Sinterklaasfeest die VN-consultant Vereen Shepard veroorzaakte. Zij heeft er namelijk helemaal niks over te zeggen. Volgens de Belgische vertegenwoordiger van de VN die benadrukt dat alleen UNESCO beslist over de erkenning van Sinterklaas als erfgoed. En daar hebben ze helemaal geen problemen. Zwarte Piet. Kortom, het feest kan gewoon doorgaan. Hoera, niks aan de hand. Tot wij een telefoontje ontvingen van twee Pieten. En u ziet dat twee Pieten zijn inmiddels aangeschoven. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Eh, jullie hebben ons gebeld, jullie wilden komen praten. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? We waren deze week bijna verlost van de slavernij, Dolf. Zo dicht waren we erbij. Zo ontzettend dicht. Eindelijk kwam die discussie op gang, hè? En we hebben er lang op gewacht, hè? En toen was het er. Hè? Radio, televisie, internet, social media. Er werden belangrijke vragen gesteld. Hè? Door Matthijs, door Jeroen, Paul, Ari. En eh, we zaten met kippenvel voor de tv. We hadden deze week hadden we de handen in één kunnen slaan... en een ommekeer in de geschiedenis van de slavernij kunnen maken. We hadden een dreamdolf en die is niet uitgekomen. Jullie, jullie worden dus, begrijp ik, wel degelijk onderdrukt door Sinterklaas. Onderdrukt? Het is de grootste slavendrijf die er nog rondloopt. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie staal is, krijgt een staf in zijn smoel. En als je dan nog praatjes hebt, hè, dan stapt hij van zijn paard. Hè, en zet hij zijn witte puntmuts af. En dan kun je nog op een eh, flinke kopstoten krijgen ook. Maar wacht even, Sinterklaas heeft toch een mijter? Ja, als hij in de publiciteit is wel, ja. Dan heeft hij een mijter op en een gezellige rode cape. En van die gatige handschoentjes. En dan gaat hij zo, zo heel laag praten. Zo. Oh, ik ben Sinterklaas. Oh, de goed man. Dag, kindertjes. Hallo, hallo. Ja, dat is een hele andere man als de man die wij kennen van de katoenplantage. Wacht even. Katoenplantage? Waar, waar wonen jullie dan? In Zuid-Amerika. En als je niet hard genoeg doorplukt, dan krijg je die puntschoen met die gesp in je face. Maar ik dacht dat jullie in, kasteel Marsterpijnstein wonen bij Madrid. Nee, in Zuid-Amerika. Heb ze paard ook naar vernoemd, hè? Zuid-Amerika. Het is een oplichter Dolf. Die ringen, dat is allemaal nep. Die baard kan eraf. Kan eraf, hoor. Dat haar is een vlassige pruik. Hij is niet wie je denkt dat hij is. Niemand weet wie er nou precies onder dat pak zit. Maar, maar ik snap het niet. Hij komt zo vriendelijk over. Tuurlijk, iedereen denkt, oh wat een sympathieke man. Wat leuk dat hij ons cadeautjes geeft. Je moet hem eens zien op de plantage. Als hij staat te commanderen vanaf zijn paard. Met dat idioot grote boek in zijn hand. Wat staat er in dat grote boek? Alleen maar lekkere wijven. allemaal lekkere wijven met telefoonnummers erachter. En ze zijn niet eens allemaal veertien, Dolf. U bedoelt 18? Nou, in Zuid-Amerika kijken ze niet zo nauw. In ieder geval, lang verhaal kort. Elk jaar roeien wij in een versierde boot 5400 kilometer van Zuid-Amerika naar Nederland. En dan ben je heel moe. Dan ben je verzuurd hoor. En dan heb je jezelf het snot voor je ogen geroeid. En dan mag je in het aangezicht van miljoenen kinderen ook nog eens mooi weer gaan lopen spelen van Nicolaas de Verschrikkelijke. Dat is vernederend, Dolf. En het is het helemaal vernederend. Als je overigens allerlei kinderachtige eh, namen krijgt. Hè? Pakjespiet, gluurpiet, hoofdpiet. Maar hoe noemt jullie normaal dan? Nou, gewoon eh, nikker. Of uh, Zwart Jan, uh, eh, roetmop, stomme rotaap. Nou ja, en dan gooit hij een paar bananenaals toe. Hè? En als je ze niet snel genoeg opeet, dan krijg je die staf in je smoel. sorry. Gezondheid. Ja, sorry hoor. Ik denk dat het de omslag van het weer is. Ik ben een beetje eh, verkouden nou, geworden. Oké, niks aan de hand. Even, ja. Wat is, wat is dat nou? Oh, wat is dat nou? Uw, uw hele zakdoek is zwart. Oh. Dat is gewoon schoenpoets, man. Uw neus is gewoon wit. U bent gewoon een zwart blanke man. Wie bent u? Ik ben inderdaad geen echte zwarte pit. maar wie ik echt ben, doet niet ter zake. Ik ben een blanke Nederlander en daar ben ik trots op. En ja, ik ben hier enigszins door de mand gevallen. En dan kan ik nu dus ook eerlijk zeggen dat het allemaal wel meevalt. Dolf, wat mij betreft zijn de zwarte pitten en hun extremistische ideologie hier van harte welkom. Laat ze cadeautjes geven, laat ze strooien in één of andere hoek. Maar ik heb één voorwaarde. Ga uw gang. 6 december zijn ze opgehoepeld. Oké, goed, ik dank u wel. Opgetiefd. Ja, het is duidelijk. Ja, er is vast nog wel een of ander bootje dat vanuit Lampedusa teruggaat naar Afrika. Ik dank u wel. Inderdaad, wij eh, hebben hier niets meer te zoeken. Kom Fleur, wij gaan. Dank u wel. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back. Up front, there ought to be a man in black wear it for the sick and lonely old. For the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the blackened mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know. And things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. De Dikke Van Dalen bestaat volgend jaar 150 jaar. Er is geen boekwerk van Nederlandse oorsprong dat zoveel geraadpleegd is als Vandalen. Het woordenboek is vernoemd naar de woordenboekmaker Johan Hendrik van Dalen... die uit de Zeeuwse plaats Sluis kwam. Een paar weken geleden is in Sluis het Belfort Museum geopend... dat voor een belangrijk deel gewijd is aan de dikke van Dalen. Johan zelf trouwens was alle dik. In kranten kom je de bijnaam de dikke van Dalen vanaf de jaren 50 regel tegen... Zo stond in het dagblad Vrije Volk van 26 april 1958 een artikel over derde klas passagiers in de vliegmachine... die tijdens hun vliegreis voortaan alleen nog maar een sandwich zouden krijgen. Voor de betekenis van sandwich konden Nederlandse reizigers in de dikke van Dalen kijken, al dus die journalist. Zelf maakte ik voor het eerst kennis met de dikke van Dalen in 1970. Dat was in een bibliotheek, want thuis hadden we geen Van Dalen of een ander woordenboek. Bij een voetbalkeuring had de keuringsarts gezegd dat ik voorhuidsvernauwing had... en dat ik daaraan geopereerd moest worden, maar dat ik me eerst bij de huisarts moest melden. Rare toestand vond ik dat, want ik voetbalde met dat hele ding helemaal niet. Ja, ik stond in de spits, dat wel, maar toch. En ik vond voorhuidsvernauwing ook zo'n raar woord, te raar om tegen de huisarts te zeggen. Daarom ging ik naar een bibliotheek. En in de dikke vandalen die ik daar aantrof stond dat voorhuidsvernauwing ook fimosis genoemd werd. Dus toen ik de volgende dag bij de dokter kwam en hij vroeg wat eraan scheelde, zei ik... ik heb fimosis, waarop de dokter vroeg, wat is dat? Blijkbaar had hij thuis evenmin een vandalen. Maar vanaf die tijd ben ik zelf de vandalen intensief gaan gebruiken. Vaak niet zonder verbazing. In de tiende editie uit 1976 stond bijvoorbeeld bij Beat Groep de volgende omschrijving troepje dat beat music speelt. Er stond geen muziek, maar music. En er stond dus troepje. Troepje dat beat music speelt. Nu was die tiende editie samengesteld door Cornelis Kruiskamp... een man die er nooit een geheim van maakte dat hij de moderne jeugd verfoeide. In een interview met het Limburgs Dagblad had hij al lang een keer gezegd... dat de jeugd zichzelf alle vrijheid toekende om normen aan te tasten en te verwerpen... maar dat ze een andere generatie niet de vrijheid gunde om zaken verachtelijk te vinden... waar de jeugd zich mee bezig hield. Kruiskamp zelf misbruikte vervolgens de vandalen om zijn verachting te laten blijken voor beatgroepen, troepjes die beatmuziek speelden. Inmiddels is een soort hoofdredacteur voor Van Dalen volstrekt ondenkbaar. Al betekent dat niet dat je in het woordenboek van nu geen rare dingen meer tegenkomt. In de laatste editie, de 14e uit 2005, staat bij het trefwoord zak bijvoorbeeld de volgende voorbeeldzin. Stoute kinderen gaan in de zak van Zwarte Piet. Een bijzonder fenomeen in Vandalen zijn de zogenoemde spookwoorden. Woorden die er wel in staan, maar niet bestaan. Een voorbeeld is Honduré, dat vermeld stond in de 11e editie van Vandalen uit 1984. Volgens de definitie was honduré het papiertje dat tussen voorverpakte plakjes ham en kaas wordt gelegd. Maar het woord honduré bestond en bestaat helemaal niet. Het werd destijds opgenomen om plagiaat te voorkomen. Als een andere woordenboekmaker ook honduré zou opnemen... zou meteen duidelijk zijn dat er plagiaat was gepleegd. Dat Vandalen de bijnaam de dikke Vandalen heeft gekregen... wil niet zeggen dat er in de loop van de tijd alleen maar woorden bij zijn gekomen. Er zijn ook veel woorden verdwenen. Piekeniek stond bijvoorbeeld nog in de eerste drie edities... maar is daarna nooit meer gesignaleerd. Piknik. Het woord was rechtstreeks ontleend aan het Franse piknik, picnic, maar dan op zijn Nederlands geschreven, piknik. Je krijgt er al jeuk van nog voordat je tussen de mieren aan het picknicken bent geslagen. Maar het had zomaar ook een niet bestaande aandoening kunnen zijn... die verzonnen was door een neuroloog om een rolstoel geregeld te krijgen bij een zorgverzekeraar. Of het was nog weer een andere benaming geweest voor voorhuidsvernauwing. Wat scheelt eraan? Dokter, ik heb piknik. 150 jaar van Dalen. Daar gaan we nog veel van horen. in papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do. Words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hung me. Words of nuance, words of skill, and words of romance are appeal. Words are stupid, words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité, mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. words of anger, words of hate, words over here, words down there, in the air and everywhere. Words of wisdom, words of strife, words that write the book I like. Words won't find the right solution to the planet Earth pollution. Say the right word, make a million. Words are like a certain person who can't say what they mean. Don't En twee leden van de Talking Heads besloten om iets voor zichzelf te gaan doen. En dat werd dan de Tom Tom Club. Wordy Rapping Hood, de enige echt grote hit die ze destijds gescoord hebben. Daarvoor hoorde je de columns van de column van Wim Daniels uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Johnny Cash song Man in Black, Er was het cabaret van eh, Dolph Jansen. Rick de Leeuw was afgelopen zaterdag de live gast in Spekers. Zij zong Mijn Liefste en er was de column van Hans van de eh, Wim de, <laughs> vanaf nou, van... Uh, <laughs> van, van Hans Lebbers natuurlijk. Hans En dit wordt Bob Dylan. van Another Self Portrait, de Bootleg Series. Opname van om en bij 1970. Dadelijk in de nacht klinkt anders. Weer Lou Reed en wederom samen met Booker T aan het orgel.